4 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Saoedi-Arabië wil dat de aanvallen op terroristische organisaties doorgaan totdat die zijn vernietigd. De minister van Buitenlandse Zaken zei dat de strijd in het Midden-Oosten nog jaren gaat duren. Saoedi-Arabië is een van de vijf Arabische landen die de VS steunen bij de bombardementen op IS-doelen in Syrië. De minister wil met andere landen afspreken hoe ze terrorisme de komende jaren gaan bestrijden. Noord-Korea is bereid om op het gebied van de mensenrechten samen te werken met de VN en bevriende landen. Dat heeft de Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken gezegd bij de VN in New York. In februari publiceerde de VN Mensenrechtencommissie een rapport waarin onderzoekers gruwelijke misdaden in Noord-Korea beschrijven, vergelijkbaar met die van Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Naar schatting meer dan 200.000 mensen zitten gevangen in het geïsoleerde communistische land. Amerika riep Noord-Korea op om de strafkampen te sluiten. Minister Ri zei nu dat hij alleen niet wil samenwerken met de VS... omdat Amerika om politieke redenen leugens verspreidt over zijn land. In de Meern bij Utrecht is rond middernacht een schietpartij geweest. Daarbij zijn, is niemand gewond geraakt, wel heeft de politie negen mensen aangehouden. Ooggetuigen hebben meerdere mensen achter een man aan zien rennen. Een woordvoerder van de politie zegt dat het onduidelijk is hoeveel mensen hebben geschoten en waarom dat is gebeurd. De omgeving is afgezet. In de Eredivisie zijn de afgelopen avond veel doelpunten gevallen. Het waren er maar liefst 30. Feyenoord won de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 4-0. Ajax boekte uit bij NAC een 5-2 overwinning. AZ won met 3-2 bij ADO Den Haag. En PEC Zwolle won met 4-2 van Heracles. De meeste doelpunten vielen bij de wedstrijd FC Dordrecht tegen Vitesse. Dat duel eindigde in 6-2 voor de ploeg uit Arnhem. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 10. De komende ochtend wat nevel en mist.